zomer op Capri. In dat paradijs van zon en rood. Tokyo. weer open en ik zie op Capri ons weer samen lopen. Als ik denk aan Capri, zeg ik lieve schat, wat een fijne zomer hebben wij gehad. Mooi was die heerlijke zomer. in dat paradijs van zon en rozen ligt jou. Capri, Capri, Capri, daar werd ons sprookje waar. Capri, Capri, Capri, daar werden wij een paar. io. Capri, capri, capri, dar verso